Maar nu eerst het NOS nieuws van 10. Het NOS journaal. Het Openbaar Ministerie zegt dat het niet de bedoeling is dat burgers het recht in eigen hand nemen. Het is een reactie op de ophef naar de zware mishandeling in Eindhoven. De beelden en de foto van de verdachten zijn de afgelopen dagen razendsnel verspreid via de media en via internet. Doordat hun gezichten in veel gevallen niet onherkenbaar zijn gemaakt, bestaat de kans dat de normale rechtsgang wordt verstoord, zegt het OM. In Ede zitten zo'n 50 huishoudens vannacht zonder verwarming. Door een breuk in de waterleiding is ook de gasleiding kapot gegaan. De brandweer gaat bij alle huizen langs om straalkachels te brengen. Netbeheerder Liander kon pas beginnen met de reparatie aan de gasleiding... nadat de waterleiding was gerepareerd. Dat was rond half acht. Het lukte monteurs niet om de gastoevoer vanavond nog op orde te krijgen. Volgens de brandweer in Ede is het onduidelijk hoe lang de problemen nog gaan duren. Een groep internationale wetenschappers gaat verder met onderzoek naar vogelgriep. In januari vorig jaar stopten ze vrijwillig met alle experimenten... uit angst voor het verspreiden van de gevoelige informatie. Daarmee zou bijvoorbeeld een biologisch wapen gemaakt kunnen worden. Ze zeggen nu dat de laboratoria beter worden beveiligd... en dat het onderzoek te belangrijk is om het nog langer stil te laten liggen. President Obama draagt generaal John Allen alsnog voor als opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Europa. Ellen raakte onlangs betrokken bij de affaire rond oud-CIA-directeur David Petraeus... die aftrad vanwege een verhouding. Ellen zou een van de betrokkenen ongepaste mails hebben gestuurd. Bij het onderzoek van Defensie blijkt dat hij in die kwestie niets verkeerd heeft gedaan. Het weer. In een groot deel van het land brede opklaringen. Vannacht vanuit het noorden meer bewolking, snel kouder. Morgen overdag bewolking, maar ook zon.